Onder meer de boerburgerbeweging en JA21 vinden dat helemaal niks, omdat er... Over de doelen zelf, ja, daarover zal dus niet gesproken worden. Eh, toch zal het kabinet het teruggrijpen naar dit is nodig. Want de richter heeft besloten, het is nodig om de natuur in Nederland te redden... om de bouw weer op gang te krijgen. En dus gaat het gesprek in de Kamer vooral over hoe dat doel bereikt moet worden. Meerdere partijen vinden dat er meer over perspectief voor boeren in de plannen moet staan. En gisteren was er in Stroe in Gelderland een groot protest tegen die stikstofplannen. De politie gaat proberen om boeren die met trekkers over de snelweg reden alsnog te pakken. Boeren hadden nog zo beloofd om dat niet te doen, zei de politiechef gisteravond bij Nieuwsuur. Dan moet je afwegen, wat ga je doen? Ga je daar handhaven? Zet je ze aan de kant? Stop je ze? Met alle consequenties voor de veiligheid van het verkeer wat achterop kan rijden. En we hebben daarvoor gekozen om de veiligheid van de mensen, van onszelf en van de verkeersgebruikers, om die daar, eh, daar voorop te stellen. Zo konden sommige boeren dus wegkomen zonder boete. De politie gaat videobeelden checken om te kijken of ze de bestuurders alsnog kunnen achterhalen. Een tentoonstelling met Pride-foto's in Almere is eerder dan gepland gestopt. De afbeeldingen zouden nog een week te zien zijn. Maar volgens de organisatie waren sommigen zo beschadigd en beklad dat het geen zin meer heeft. Sommige mensen vonden het niet oké dat er op de foto's ook blote piem als een ander naakt te zien was. En Instagram heeft nieuwe dingen bedacht om te checken of hun gebruikers echt 13 jaar of ouder zijn. Zo kun je een selfie-check verwachten of kan Insta volwassen vrienden vragen je leeftijd te bevestigen. Voorlopig test Insta dit eerst in Amerika. En dan nog het weer. Zonnig en warm, overal rond de 30 graden. Vanavond kans op een flinke onweersbui in het zuidoosten. Morgen vooral een nat dagje, dan tussen de 22 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. Op de N201 Hoofddorp uit Hoorn bij de N196 4 kilometer file.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 Basisschoolmedewerkers krijgen vanaf juli bijna 5% loonsverhoging. Het is afgesproken tussen de vakbonden en de PO-raad. Het is dezelfde loonsverhoging die medewerkers in het voortgezet onderwijs krijgen. Het kabinet stelt het besluit over opening van Lelystad Airport uit tot 2024. Ook moet Schiphol fors inkrimpen. Bronnen melden dat de luchthaven vanaf eind volgend jaar niet meer dan 440.000 vluchten per jaar mag uitvoeren. Nu zijn dat er nog 500.000 vluchten per jaar. En medewerker van attractiepark Walibi in Biddinghuizen is vanmiddag bekneld geraakt in een waterattractie.